Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een medewerker van een vruchtbaarheidskliniek heeft gesjoemeld met zijn eigen zaad... en heeft zo 11 kinderen verwekt. Het gebeurde ongeveer 40 jaar geleden in Leiden, meldt Omroep West. Volgens deze deskundige is het hartstikke fout. Hij heeft geen screening gehad, hij is niet geregistreerd... en hij heeft zijn zaad eh, gebruikt of gegeven aan degene die de inseminaties deed. Onder een andere code, een code van een andere donor die wel geregistreerd was. En dat is verwerpelijk. De man blijkt nu een onbekende erfelijke aandoening te hebben... die een aantal van zijn nakomelingen ook hebben. Wat die aandoening is, dat weten we niet. Het is niet levensbedreigend. De zaak wordt nog verder onderzocht. De baas van vliegtuigbouwer Boeing geeft toe dat er dingen mis zijn gegaan bij zijn bedrijf. Afgelopen weekend verloor een toestel boven de VS een zijpaneel. Later werden er ook problemen ontdekt bij andere vliegtuigen van hetzelfde type. De topman zegt dat ze er alles aan gaan doen om te achterhalen wat er mis is gegaan. En winnaars van De Slimste Mens zijn helemaal klaar met Elon Musk en zijn social media platform X. Afgelopen week kreeg activist en artiest Aquasi een hele lading racistische berichten over zich heen toen hij in de quiz zat omdat Musk allemaal moderators heeft ontslagen... blijven die berichten gewoon staan op X. De slimste winnaars zeggen dat ze het heel pijnlijk vinden. En ze wordt ook wel de Italiaanse Kim Kardashian genoemd, Chiara Ferragni. Ze is een hele grote influencer in Italië en zit nu flink in de shit. Ze wordt verdacht van fraude en het OM begint een groot onderzoek. De zaak begon te rollen toen Ferragni met kerst samenwerkte met de maker van een bekend Italiaans kerstbrood. Correspondent Helene Daans. Zij had dat gepromoot, speciaal soort Pandora met roze suiker. Want alles wat zij verkoopt is roze en met glitters en zo. En ze had in die promotie gezegd... een deel van de opbrengsten die gaan naar een kinderziekenhuis in Turijn... om nieuwe apparatuur te kopen. Maar wat blijkt nu? Zij blijkt van tevoren al een relatief klein bedrag 50.000 euro aan dat ziekenhuis te hebben gegeven. Terwijl er uiteindelijk veel meer geld werd opgehaald. De Italiaanse justitie neemt het hoog op. Ferragni heeft heel vaak dit soort grote samenwerkingen. En het weer nog opnieuw een koude dag met veel zon. Nu nog overal flink onder nul. Vanmiddag wordt het ook niet veel warmer. Er staat opnieuw een frisse wind. Pak je dus goed in als je zo de deur uitgaat. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat file tussen Apkoude en Knalpend Amstel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De linkerrijstrook is dicht.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 Helpt u me? Ja, tot vannacht was ik hier nog bij eh, het programma tussen app en vloed. Dobberde ik nog tussen eh, de, ja, eh, opkomende branding en, en terugtrekkende branding. Was ik een soort kotter die ja, losgetrokken moest worden. Maar nou, het klinkt afgezaagd. ga ik de week doorzagen, dat doe ik met u. En ik heb een bijzondere zware nacht gehad, mag ik wel zeggen. Een hele zware nacht. You're gonna give me everything So why on earth should I moan? Cause when I get you alone You know I feel heeft eh, samen met mij een Hard Day's Night. En het was een, uh, een spannende nacht, luisteraars. Vooral een hele spannende nacht. Maar uh, ik heb nog een beetje gedroomd tijdens het zagen... Dat ik, een, dat ik een houthakker was, een carpenter. If I were a carpenter and you were a lady... Would you marry me anyway? Would you have my baby? If you were a carpenter... have your baby. If a tinker was my trade, would I still find you? I'd be carrying the pot you made, following behind you. Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow. If I were a miller and a mill wheel grinding, would you miss your colored blouse and your soft shoes shining? If you were a miller and a mill wheel grinding, I'd not miss my colored blouse and my soft shoes shining. Save your love through loneliness, save your love gave you my onlyness. Give me your tomorrow. If I worked my hands in wood, would you still love me? I'd answer you, yes I would. And would you not be above me? If I were a carpenter, and you were a lady, I'd marry you anyway. I'd have your baby. Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give, me your tomorrow. Ja, lekker Johnny Cash en uh, Wie de dame is, dat verraadt de cover van de single niet. Maar ik schat zomaar in dat het wel eens Dolly Parton zou kunnen zijn. Ah, Nog die stem te horen, luisteraars. Ja, ik kijk hier eh, uit het raam van de studio... en eh, dan zie ik eh, fantastische, mooie, gekleurde gele lucht. En uh, ja, het is wel koud buiten, maar dat geeft wel een hele mooie zonsopkomst, hoor. Dit. Ja, voor de rest is die koude natuurlijk een tragedy, hè? Ja, dan moet je maar een beetje doorheen bijten. Kom op. We gaan ervoor, kom op. Barry met zijn hoge stemmetje, kom op. kan zomaar een tragedie zijn. En eh, als je daar nou net een uh, verkering hebt en... Eh, ja, er is een jongen, een jaloerse jongen... die probeert jouw meisje ervan overtuigen dat jij haar belazert. Dan is er maar één advies, luisteraars, van Cliff Richard. Dan moet je gewoon niet met hem praten. Don't talk to him. tells you I don't care and tells you lies while I'm not there. Don't talk to him. And if he tells you I'm untrue, then darling, here's what you must do. Don't talk to him. And if he tells you I've been seen walking around with Sue and Jean, he's lying again. Lying again. Do anything that you want to, but darling, this I beg of you, don't talk to him. he has to say He'll break your heart Let your love for me prove strong While we are far apart So just remember what I say Trust in me while I'm away For I'll be true And just remember my true love is brighter than the moon above For only you should try to say my love for you is only play Nearly a win, Just close your eyes and count to ten Think of me again, but don't you talk to him Close your eyes and count to ten and think of me again, but don't you talk to him. Cause if you hear the words he has to say, he'll break your heart. Let your love for me prove strong while we are far apart. So just remember what I say, trust in me while I'm away, for I'll be Just remember my true love is brighter than the moon above for only you And if this guy should try to say my love for you is only play merely a whim Just close your eyes and count to ten Think of me again but don't you talk to him uh, dus, eh, neem het ter harte. Eh, niet met hem praten. Don't talk to him. Cliff Richards en de Shadows. Wordt u er ook zo blij? Ik ben, word er zo blij van, van al die gouden oude nummers. Heerlijk. En we gaan straks even lachen. Dan gaan we doen eerst in de eerste plaats met Hans Steven. En eh, nou, ook in de tweede uur ga ik wat vroeger opzoeken. Dat tel allemaal verwachten zo rond de, de, helft van het uur, zeg maar. Hè? Zo rond... Eh, ja, in dit geval uh, eh, 8 uur 30 en straks om 9.30 uur 30 weer een conferentie. Ik ga nog niet verklappen wat dat wordt, want dan is het eh, is de lol er gewoon af. Dat ga ik gewoon niet doen. Ja, maar we, zijn, we zijn net begonnen met het programma. We've only just begun, luisteraars. Kom op, rustig aan. Weer lekker wat ontbijten, eitje erbij. Plakje kaas. Why do birds suddenly appear every time you Ja, mooi dat ik mijn harp heb meegebracht vanmorgen. Ik zei het al, we zijn net begonnen met Vivolentje als Begun. dat doe ik graag met het prachtige stemgeluid van Karen Carpenter. heerlijke, heerlijke zangeres van ik dat. Jammer dat ze er niet meer is. Maar bij mij is ze wel hoor, want ik heb haar vastgelegd op de cd. Dat doe ik gewoon. Charles Duif, cd. Ja. We've only just begun to live white lace and promises, a kiss for En ik heb wat strandjongens bij elkaar getrommeld. Die gaan het voor u mogelijk maken. De Beach Boys. We come on this loop John B. My grandfather and me. Around Nassau we did roam. GZ, wat gezellig. Kom op mensen. Laat je ontbijt even rusten en maak even een dansje in de kamer. Gewoon gezellig de dag blij beginnen. Dat is heel belangrijk. En Duif, die zaagt voor jullie de week door. Nou, is dat niet fantastisch? We zullen er niks aan te doen. We gaan nog lang niet naar huis, dat gaan we niet doen. En ik eh, kom net aan hier bij de studio in Zandvoort, luisteraar. En dan staan vier van die jongetjes buiten met hele smalle gezichtjes.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 We touched the sky. That's why the tea is dead. I tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get hung up, feed the ducks with a bun.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 Echt te mooi om te zijn. Ja, ietsje compacte, Small Faces waren dat, eh, luisteraars. Voor wie dat nog niet eh, herkend had. Of, ja, eh, mogelijk dat u, dat u van een veel latere generatie bent dan ik. En dan kunnen jullie het allemaal ook niet weten. Maar daar kunnen er wel van genieten. En ik hoop dat u het doet. En ik heb beloofd, zo rond de klok van uh, uh, uur en straks 9 uur 30, dan gaan we lachen. En ik geloof in kabouters. Dat moet u echt van me... Ik geloof echt in kabouters. Doet Hans Steve ook, luister maar. Vroeger, hè? Vroeger... Toen geloofde ik altijd... dat er ergens op de wereld een sprookjesbos was. Met kabouters en heksen en reuzen. En waar de dieren konden praten. En daar was het altijd gezellig. nou ja, altijd, altijd, altijd, altijd, altijd, altijd, altijd, altijd, altijd, altijd, Dan was het ook wel eens hommelus. Maar dan werd het even opgelost en dan was bijvoorbeeld een heks. Die had zich dan misdragen, maar hoppakee, die werd gewoon sprookjesbos uitgebonjourd. Of de heks kwam tot één keer, dat kon natuurlijk ook. Ik geloofde daarin. Totdat ik in jaren 25 was en toen snapte ik in één keer, het bestaat niet. En daar heb ik het zo moeilijk mee gehad. Want al mijn illusies waren weg. Er bestonden geen heksen, er bestonden geen reuzen, er bestonden geen elfjes. De dieren konden niet praten. Geen sneeuwwitje, geen een roosje, geen rood kapje, geen assenpoester, geen repelsteeltje, geen gelaagde kat. Het was allemaal weg. Het enige wat nog wel bestond, dat zijn kabouters. ja, die bestaan wel, kabouters. Alleen, snap die heten geen kabouters, maar lilliputters. <laughs> ja. En eh, die wonen niet in het bos, maar in aangepaste huizen wonen die. En die dragen geen putmutsen, lange baden, maar gewone de wensenkleren. Alleen een hele kleine maat. Ik kwam nog eens tegen. En, uh, en ja, toen vroeg ik aan hem, eh, ja, gewoon zo, ja, ja, waarom hij geen puntmuts op had. en, werd heel erg kwaad. Ja, ik snapte er niks van. ja, het was wel ja, in een bos waar ik het tegenkwam. Dus ik dacht... <laughs> Ja, dat was heel raar. Nee, maar hij, kwam me zo tegemoet gelopen, zo. En toen zei ik zo... Uh, Hallo, kaboutertje! Waar is je punt. Dat je heel kwaad, ik hem zand te gooien zo. Hey, hey, hey, Toen zei hij zo... Uh, ik ben godverdomme geen kabouter, zijn. en toen dacht ik, dat is vast een kabouter die het moeilijk heeft, hè? Eentje die niet kan accepteren dat hij een kabouter is. Dus ik zei tegen hem... Je hoeft er niet te schamen, hoor! Kaboutertje! ik ben dol op kaboutertjes! Waar is je holletje? Dat is helemaal rood, Moet met zijn beetjes stampen zo. Ja, dat rustig, man. En toen dacht ik van, weet wat? Ik moet hem gewoon even lekker stevig vastpakken. Kusjes geven, dan wordt hij rustig. Dus, nou... Ja, ik pak hem zo vast. Moet ik hem een kusje geven, Mijn ik te spugen. dame. Ik zeg, jij bent een stoute boutertje. En liet hem los. Toen ging je op de grond liggen huilen. Een zei, een Je hoeft niet te huilen. Hmm, moet niet huilen, kaboutertje. Waarom huil je nou? Hmm, niet. Um, waarom huil je nou, kaboutertje? Dat doet ik helemaal niet. Je moet niet huilen, kaboutertje. Nee, ik vind niet... Hmm. kijk dan, kaboutertje giggle, giggle. Kijk, dat bouwde je niet. Toen had ik over het hoofd uit, toen ik dus zijn hoofd en dat bleef maar huilen. Ja, waarom huilt hij nou? En toen dacht ik van, oh ja, natuurlijk. Hij huilt omdat hij verdrietig is. Maar waarom? Omdat hij verdwaald is. Tuurlijk. Kabouters komen toch nooit zo dicht bij de grote mensenwereld? Ik moet hem terugbrengen. Naar het diepste punt van het bos. Nou, toen heb ik hem bij zijn beentje gepakt en een heel eind bos ingesleept. Daar heb ik een hoortje voor hem gegraven en hem ingeduwd. En dan wou ik hem nog een snoep geven, maar ja, dat wilde hij niet. Ah, eh, eh, dan niet. En, uh... en hij bleef me huilen, klagen en schelden. Maar ik zei, nee, gebouwtje, jij moet hier blijven wachten tot je vrienden hebben gevonden. Ja. Jij hoort niet in de grote mensenwereld. Ben maar blij dat je mij bent tegengekomen. Zo, nou moet ik gaan, kaboutertje. En dan, eh, ja, ben ik naar huis gegaan. Want, eh, ja, kom op. <laughs> blijf niet in de gang. en dan thuis, speciaal voor het kaboutertje, heb ik thuis een walsje geschreven. Rivera, of Danny Vera zo moet ik zeggen, heb ik bereid gevonden om die achtbaan voor ons eventjes zwaar te maken. Rollercoaster. Heerlijk nummer trouwens. Het was in de Baron geweest op de Efteling. Nou, je weet niet weten hoor, je wordt naar beneden je stort naar beneden in een wolk. En dan gaat hij keer die achtbaan. Oh. Kom op, uh, Here we go.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 Ja, Joris in de Draak op de Efteling is ook zo'n mooie achtbaan. Bent u er wel eens geweest? Dat is zo'n... Dus een houten achtbaan nog. Helemaal van de, eh, ja, de baan zelf helemaal van hout gemaakt. Dat kraakt en dat Het gaat hard. <laughs> Oh. ja, ik ben er nog in geweest uh, afgelopen zomer. Met, met, mijn oude duivenlijf. Ja. Eh, nou, ik denk, ik, ik ga die achtbaan ook maar afzagen. Nee, ga ik niet doen hoor. Veel te leuk allemaal. de Efteling. Ja, de Efteling is, het blijft leuk luisteren. Het kost een patiënten, maar dan heb je ook wat. krijg je een pak elfje. Je betaalt een tientje en je krijgt een elfje. Zo is het eigenlijk. Voor hetzelfde geld zegt u, ja, dat, uh, daar ben ik niet zo van onder de indruk.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 Wat een mooie dame is dat. En wat een mooie stem heeft ze. Een herkenbare, warme stem. Daar hou ik van, luisteraars. Heeft Rob de Nijs ook. Ga ik straks ook nog een, eh, een, liedje verdraaien. Speciaal voor u doe ik dat natuurlijk. Want u luistert naar Duifzaag de Week door. En dat doe ik op woensdagmorgen tussen de klok van 8 uur en 10 uur. Dan heb ik mijn handzaag mee en dan gaan we gewoon de week doorzagen. Maar dat doen we op een blije manier. Met gauw ouwe, met lachen. Hè? Op het half uur. Een conferentie. Ik, eh, ik heb net al uh, eh, uw kennis laten maken met de kabouters van Hans Steven. Nou, straks gaan we genieten van Harry Jekkers. Dat ik nou wel verklappen. Dus dat, is ook hartstikke leuk. Harry Jekkers, lachen, lachen, lachen, lachen. Eh, it's the love and things you do. That make me feel so close to you nog moet ontbijt eet smakelijk. Als je in de auto stapt, 106.9 afstemmen... dan kun je blijven luisteren naar Duitsers de Week door. weet je, weet je nog die liefde die je had in april? Kijk. April love is for the very young. Every star's a wishing star that shines for you. seven wonders. One little kiss can tell you this is true. Sometimes an April day will suddenly bring showers, rain to grow the flowers for her first bloom. suddenly bring showers, rain to grow the flowers Dat met April Love. Ja, denkt u nog wel eens aan uw liefdes van vroeger? Of misschien wel liefdes van nu, dat kan natuurlijk ook. Gun het u allemaal van harte, want eh, er is niet zo fijn dan verliefd te zijn. En er is niet zo fijn dan te genieten van het leven. Ook al is het nog zo druk op de weg. the 18th century cobblestone streets with the horse and the carriages to rest our feet. To the train and city tram came the birth of Mechanical Man. And with Mechanical Man came the automobile. Henry Ford's Model T with an engine on wheels, and a crazy race began with a car. the notes. So There's a chord for every need With the shape, the color and speed, yeah It's the 20th century's technical toy Full of buttons and dials, full of comfort and joy But the number's going up I wonder where it's gonna stop The limousine, hot rod, beetle and the van It's gonna go where traffic jam, een grote fileramp. Ja, dat is in Duitsland een beetje aan de gang eh, op dit moment. Al die boeren die daar, eh, ja, net als in Nederland eh, nog niet zo lang geleden gebeurde... die boeren allemaal staken vanwege het overheidsbeleid... waarbij boeren worden gekort op subsidies enzovoort. En ook de spoorwegen staken daar nu. Dus ja, Duitsland stapt daar waarschijnlijk massaal in de auto. En ja, dan gaat het mis op de weg a traffic jam heet dat in het Engels, luisteraars. wel een fileramp, ja. Eh, het uur is weer bijna voorbij, maar eh, ik ga gewoon nog een uurtje door met zagen. We zagen de week door met Charles Duif en eh, ik hoop dat u daar volop van geniet. Ik heb een leuke voor u klaarstaan als beloofd van Rob de Nijs. Kan je vast een beetje voorbereiden op het weekend... We zitten nou midden in de week, maar voor je het weet, dan is het weer zondag. De wereld staat voor ons heel even stil vandaag. En je hand die me brandt, streelt te traag. Je ogen lachen als ik zag je aan op de woensdag gaat, luisteraars. Eh, tot 10 uur blijf ik bij u. Om de week door te zagen. doen we met z'n allen. Gezellig toch, hè? Blijf niet de hele dag bij jullie, maar tot 10 uur ben ik er nog. Tot na het nieuws en tot na de reclame.